de nacht is als een gedicht, vol van mysterie en verlangen. Diep in jouw ogen glanst er een licht, dat mij in boeien houdt gevangen. Al dit verhaal en vaak reeds verteld, maar ach, daar moet je niet om geven. Laat mij als ridder jouw sprookjes helpen, de oude romansen doen herleven. Amsterdam bijna. Hier een pleintje, daar een graf. Alles ligt gehuld in het waas der oude romantiek. In de helle lampen schijn, laat het mooie Rembrandt Oude poortjes dromen stil verlaten zo rustig. Wijkend staan de oude toren wakend in de nacht. Waar hun kloppen zwijgen, zingen andere stemmen zo. Groen is Amsterdam bijna, het is als een tovermacht. Twee verliefde jongen harten tot elkaar zwijgen een andere tonen Schoon is Amsterdam bijna, het is als de Twee verliefde jongen harten